Dat deed hij onder meer voor, voor zeker 25 wietkwekerijen in Noord- en Midden-Limburg. De politie volgde hem een tijdje en kwam zo op het spoor van de kwekerijen. Met hem zijn twee handlangers, één uit Venlo en één uit Blerik, aangehouden. PvdA-leider Cohen wil nu toch met de SP praten over een centrum-links kabinet. Hij heeft dat laten weten aan SP-leider Roemer. Roemer zei vandaag dat hij met de Partij van de Arbeid en GroenLinks een alternatief regeerakkoord wil schrijven. Dat zou moeten worden voorgelegd aan het CDA-congres. De achterban van het CDA zou zo kunnen kiezen tussen een minderheidskabinet met de VVD, met gedoogsteun van de PVV, en een centrum-links kabinet met de Partij van de Arbeid, de SP en GroenLinks. Zo'n kabinet had al steeds de voorkeur van Roemer. Cohen praat, praat tot nu toe niet met de SP, maar hij vindt een meerderheidskabinet met de SP beter dan een rechtsminderheidskabinet. Wel heeft hij Roemer laten weten dat ook D66 bij het centrum-links kabinet moet worden betrokken. Ingewikkelde behandelingen van kanker moeten binnen vier jaar alleen nog worden uitgevoerd in ziekenhuizen die daar het best in zijn. Dat heeft KWF Kankerbestrijding geschreven in een brief aan de informateur en de fractieleiders. Volgens een rapport van KWF Kankerbestrijding zijn de verschillen in de overlevingskansen nu te groot. Patiënten met dikke darmkanker lopen bijvoorbeeld in sommige ziekenhuizen twee keer zoveel kans na de operatie te overlijden dan in andere. Ook treden in sommige ziekenhuizen veel vaker complicaties op dan in andere de verschillen hebben onder meer te maken met de beschikbare apparatuur en de ervaring en de kwaliteit van de artsen. KWF Kankerbestrijding wil met alle betrokken partijen een plan maken om ervoor te zorgen dat binnen vier jaar alleen de beste ziekenhuizen gecompliceerde behandelingen uitvoeren. Het weer in het midden en oosten enkele buien, in het westen opklaringen hier en naar zon. Temperatuur